Een autofabriek wil daar namelijk uitbreiden. Volgens de rechter zijn de demonstranten wel schuldig, maar ze krijgen dus geen straf. En toen kwamen de tranen bij al die demonstranten. Dat had niemand verwacht, maar ze gaan dus zonder straf en belangrijker nog, zonder geldboete, maar belangrijker nog, ook zonder strafblad hier de deur uit. De OM had een boete van 240 euro geëist tegen de activisten. Maar volgens de rechter mocht de actie niet worden gestopt... omdat ze het recht hebben om te demonstreren. Een man in Tsjechië is om het leven gekomen toen een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontplofte. De man dacht dat hij een oude rioolbuis had opgegraven en wilde die doormidden zagen. Toen explodeerde de bom. De Belgische fabriek waar de Salmonella kindersurprise eieren vandaan komen gaat voorlopig dicht. De toezichthouder heeft de vergunning ingetrokken. De Belgische Letty van 5 had zo'n besmet ei en zat daarna acht dagen lang bijna non-stop op de wc, vertelt haar moeder. En wat heb je dan allemaal gekregen? Eh, uh, pen, platte kaka. In verschillende Europese landen zijn tientallen kinderen ziek geworden van de surprise-eieren. En het was nog zo genieten voor Formule 1-coureur Sebastian Vettel. Hij reed na een trainingsronde met een scooter een rondje over het circuit in Australië. I've never seen the driver just take it and is he he's going around the circuit. Yeah seen this before. Zijn eigen Aston Martin ging kapot en dus reed hij al zwaaiend op een scootertje van de organisatie terug naar zijn team in de pitstraat. To Sebastian comes up to you says, can I borrow your moped? okay, jump on it, mate. like a lap of honor at the end of FP1. <laughs> Maar de Formule 1 vindt het minder leuk. De viervoudig wereldkampioen moet 5000 euro betalen... omdat hij tegen de regels in op het asfalt rondreed... terwijl er geen coureur mocht rijden. En dan nog het weer. Het weer heeft eh, twee gezichten. Het zuiden bewolkt regenachtig. In het noorden juist zonnig. Morgen overal kans op buien, dan rond de 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio zijn twee files te melden. Ik begin op de A10, de ring van Amsterdam. Voor de Koentunnel richting het zuiden ongeveer 10 minuten oponthoud en 5 kilometer file.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 turning the pages of my life Walking the path so many paced a million times Drown out the voices in the air Leaving the ones that never cared Picking the pieces up and building to the sky My patience is waning Is this entertaining? My patience is waning it's Zandvoort, op 106.9 FM love it had so many In an hour I'm cold, cold as stone. When she leaves it gets hard. zomaar weg, weg van mij. Misschien om wat ik deed of wat ik zei.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 Onder de doden zijn zeker vijf kinderen. De groep boomklimmers van het Sterrenbos in het Limburgse Born krijgt geen straf. Ze wilden voorkomen dat bomen gekapt werden voor een autofabriek. Volgens de rechter hebben ze wel een gebiedsverbod overtreden... maar had hun actie niet mogen worden beëindigd... omdat ze het recht hebben om te demonstreren. In België sluit de chocoladefabriek van Ferrero vanwege salmonella. Alle kinderchocoladeproducten uit die fabriek worden in België uit de schappen gehaald. Dat weer, vanavond en vannacht bijna overal opklaringen. Het koelt af tot iets boven het vriespunt.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 Yeah. If it's gonna be a rainy day, there's nothing we can do to make a change. We can't pray for sunny weather. That won't stop the rain. Feeling like you got no place to run. I can be a shelter till it's done.